Mark Visser met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie en Veiligheid herkent zich niet in de zorgen van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie. De OR slaat alarm over de reorganisatie bij de politie en zegt dat er geld bij moet. Omdat geplande bezuinigingen niet worden gehaald en veel agenten gedemotiveerd zijn. Volgende maand kijkt het ministerie waar de reorganisatie moet worden aangepast en of er extra geld voor nodig is. De Tweede Kamer kijkt met onbegrip terug op de hoorzitting van gisteravond over de ABN AMRO-bestuurders. SP-Kamerlid Merkies vindt het onbegrijpelijk dat de bestuurders zichzelf een ton extra salaris wilden geven. Ook de PvdA vindt het vreemd. Kamerlid Nijboer wil morgen van minister Dijsselbloem de garantie krijgen dat zoiets niet nog eens gebeurt. De Griekse premier Tsipras en de Russische president Poetin hebben op een gezamenlijke persconferentie gezegd dat de relatie tussen de twee landen een nieuwe fase ingaat. De twee leiders kondigden een intensieve samenwerking aan op het gebied van de handel, de energie en het toerisme. Tsipras benadrukte de onafhankelijke status van Griekenland, hoewel het land lid is van de Europese Unie en de NAVO. De publieke omroep gaat drastisch schrappen in het aantal websites. Sites van de omroepen die minder dan 100.000 bezoekers per maand trekken verdwijnen. Zo maakte de NPO vanmiddag bekend. En daardoor blijven er 50 van de 600 sites over. Websites die mogen blijven zijn onder meer die van Kassa, Radar en De Slimste Mens. Verder heeft de NPO besloten dat tv-programma's die weinig kijkers trekken sneller van het scherm worden gehaald. En ook moeten de omroepen minder van dezelfde soort programma's maken. Het weer op verschillende plaatsen zon. Morgen overdag vooral in het noorden bewolking. In Prettig. het van het land zonnig. En het wordt dan 16 tot 18 graden. Dankjewel hè. Dit was het NOS. DFM. Je hoort die man Dit is René Passet van de ANWB. Passet. In de Randstad viel op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Knoop het Gorkum 2 kilometer. Dankjewel hè. Tot zover de verkeersinformatie. Ja! 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Turn up the music. En zometeen dan geven we jou hier het ultieme zomergevoel. Met ons zonnestraaltje. Jeff en Stijn. Ook Kien komt eraan. Everybody's chasing. En Jason Derulo is hier. Jason Derulo. One to one me. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor. Nothing on me. Derulo's nieuwste eh, super tof liedje. En ik ben wel blij dat hij eindelijk van het overdreven Tristan Derulo af is. Ja, Dat zit er nog wel in trouwens, een Maar... Moet, je, moet je goed luisteren. Hij zegt Derulo, heel zachtjes. En dan begint hij ook. Dat is beter. Hiervoor. En dan gewoon klaar. Dat, is veel beter. Oh, Derulo! Maar dames en heren, wij hebben iets Ja, nog één Ik oh. zit even te kijken, want volgens mij heb ik nog zo'n overzichtje ergens. Oh, nou, sorry. Even kijken, toch niet. Nou, dan doen we het gewoon niet. Oké. Okay. Nee, is klaar. Nou, Jason Derulo hoorde hier. Jason Derulo. Um, wij hebben van een klasgenoot van ons een liedje aangevraagd gekregen. Ja. En dat weten jullie niet, maar normaal als hier platen worden aangevraagd... dan negeren we die stoïcijns. Ja. Um, jullie denken dat je een invloed hebt. Eh, maar... Ja, maar dat valt echt zwaar tegen. Dat, sorry daarvoor. Nee, geen... Ja, nee, nou, het is ons programma. Maar wij ehm, hebben dus iets ontdekt. Een talent, een nieuw talent, een fenomeen. Die bij ons in de klas zit. Ja, ook al bij de Wereld Door geweest. <laughs> de minuut. <laughs> ja. Eigenlijk zouden wij dat ook gewoon moeten doen. Die verzoekjes gewoon een halve minuut en dan weg. Doei, dan klaar. want anders eh, verliezen we luisteraars. En die, dus stuurde, die klasgenoot van ons stuurde in individuo You Make My Heart Go. En wij zaten hier zo van, ik ken dat liedje niet. Dus het zal wel niet. Um, maar we hebben het even opgezocht. En we komen er dus achter dat in die videoclip die klasgenoot zit... en dat hij ook meezingt. En dat hij veel minder dislikes heeft dan likes. Sterker nog, het is een verhouding 77 likes tegenover 1790 dislikes. En we zijn wel benieuwd wat onze klasgenoot daarna ja, ik ken het wel. Hij heeft het mij een keer laten zien. Het is een parodie. Het is niet echt. Alleen mensen dachten dat het echt was. En, daarom, daarom ook die 1790 dislikes. Ja, daarom worden ze ook zoveel dislikes. Maar het was gewoon een grapje. Alleen mensen namen het serieus. Wij gaan luisteren naar Individuo. Maar je eigenlijk de clip ook even kijken. Maar dit is ook Dat kan niet. Het is radio. Het is radio inderdaad. Maar zoek hem op. Ooit, ooit kunnen wij dat onze, eh, op de televisie previewen. Want dan hebben we visual radio. Op BNN TV of zo. Ja. Gelukkig uh, overschat je ons ook niet. Nee. You Make My Heart Go, Stefan Timman, klasgenoot... heeft dit gemaakt onder de naam Individuo. Hij start nu zijn scooter. Zou die opgevoerd zijn? Vast wel, Stefan kennende. <laughs> Zou die... Ik kan 130, kan niet. Oh, even... even Wat haalt hij? Is dit een bom? Ach, jezus. Ken je Hot Problems nog? Hot Girls We Have Problems. Dit is gewoon Rebecca Black, is dit. Oh, ik vind het wel catchy. En dat lijkt Annabel. Oh nee, toch niet? Nou, dat dacht ik ook wel. <laughs> Het klinkt op zich gewoon. Ah, het klinkt wel wel catchy toch? Tot als ze begint te zingen. Oeh! <laughs> op zich, ik vind het niet eens verkeerd hoor. Kijk hem ook shiny in die dit dit kun Dit kun je toch best goed remixen? <laughs> list. Cheers. Ik vind het... Het is wel catchy. Die kun je toch een lekker techno nummertje Maar waar is dit dan een parodie op? Ja, gewoon, het is een schapje bedoeld. Het is niet echt als boyband. Ah, even dat een vriendje checken. Oh, dit is... Zo'n pre-bridge is wel lekker, hè? Ze leven zich wel helemaal in. Zullen Ik snap niet waarom dit eerlijk nee. Kijk, Is, Kijk, die zang is niet al te best. En dat is natuurlijk ook wel een beetje slecht gemaakt. Maar ik vind het gewoon... <laughs> die clip is ook leuk. Ik vind het best wel lekker. Stefan op een scooter, Goed eronder. Ja, let my heart go. Maar je moet de reacties eronder even kijken. Oh, even kijken wat er op... Zo 784. The sound is so bad. I like the chorus. Ja, dat was oh ook nog een verhaal inderdaad. Dat ze zelfmoord zouden hebben gepleegd omdat ze op Nine gag waren gekomen. You should be transformed into a chandelier to hang by day and to burn by night. Nou ja. Hier, Nine gag army is hier. Maar Susie, dat is een vriend van Manuel die in die clip zit. Super tof liedje hoor, Manuel. Leuk. Why does the music sound normal but the voices sound like... When you have your headphones half, halfway unplugged. Wat een kut, wat een kut grap. Als je niet grappig bent, doet dan ook niet. Nee, nee. Eh, Almost tricked me, die vind ik wel. Ga snel ah. Ik zag nog een hele grap volgens mij. Even kijken. Gay song is gay, gay, even, even the chicks are gay. In the past, even niggas fear the savage tribes from the north. No commas a bitch. Not enough autotune. Nou, die vind ik ook Nee, dat vind ik onterecht. Het is een grapje. Mensen, kan daar tegen. Humor, jongens. Ja, en het Waar is zijn gewoon, we met Het is niet eens zo slecht. Het is gewoon wel een lekker nummertje. Ja. Er zijn mensen... Ik vind Ogene slechter. <laughs> gaan we weer. Dus, nou ga ik, in de video, ik ben fan. dan ga ik als strafliedje van Ojin draaien. Nee, ik ga zij hebben dus Vroeger, als we, doe even, doe als, we, als we toch bezig zijn... ze hebben vroeger onder Lisa, Amy en Shelly deze plaat gemaakt. en het is zo ongelooflijk. Dit is echt nog slechter. Het is echt in Fruity Loops of zo. ja, deze wel fucking veel luisteren. Moet je, moet je horen. Het is echt ontiegelijk slecht dit. Nu komt er een koortje. Die videoclip ook bij. Voor een greenscreen. Kijk hoe ze kijken, jongens. Ja. Zaadvragend. Ja, dat was Kijk die oogjes, kijk die oogjes. Je lacht stelt vraag. Ik ik vind haar leuk. Wie? Haar. Serieus, die vind ik dus echt fucking lelijk. Echt? Ja. Nee, niet zij die net was. En het allerergste is nog, op een gegeven moment gaan ze Nederlands. Nederland... Doe maar precies, het Blijft nog een kwartiertje. Op een gegeven moment gaan ze ook Nederlands met Engels mixen. Oh, dat vind ik zo verschrikkelijk. Let op. Be Brave, Ik ken hem ook gewoon waar. Oh, oh nee. Mijn oren. Mijn oren. Oh, wat slecht dit. Maar ze willen echt gewoon die dikke, die dikke reet van hun. Eh, Kijk en ook schudden met die kont aan, jongen. Oké, en nu gaan ze rappen in Nederlands-Engels. Het wordt nu helemaal erg. Hier, let op, let op. Oh, <laughs> maar dit is toch een Hoe kan... Oh. oh, oh. Dan nu de break. Don't need a break-up when I wake up. De DJ gaat op volle kracht. Diep, even diep, kijken. diep, diep Nog even door. Ik wil weten wat ze daar rijmen. Oh. Ah, nog één refreintje dan. Kijk, ze schudden met die kont En blijf nog, en nog een kwartiertje. Om met jou te kunnen dansen. De DJ die draait op volle kracht. DJ draait op volle kracht. Oh, oh, oh, oh. De DJ draait op volle kracht. Dip, dip, dip, dit in de nacht. Let's play some. Stef en Stijn. ZFM. Here we go, not long ago. een sikke track, zegt Shanna Paul. Je hoort hem hier van Major Laser. Weet je, weet jij wilde nog even wat zeggen over OG. Ja, ik had een gedachte toen jij on in staat. Toen dacht ik bij mezelf, hoeveel piemels hebben die fucking OG hoeren moeten zuigen... voordat mensen geld en tijd in dit soort uitgepoepte placenta's hebben gestoken. Het slaat toch werkelijk qua... Kijk, dat je geld en tijd in muziek stopt. Oké, maar dit is geen muziek. Dit is gewoon uitgekotste honden En daar gaan ze dan duizenden euro's aan, een, ah, aan muziek en aan studio en aan camera's. Ik bedoel, er zijn mensen die gewoon doodgaan in Afrika van honger. <laughs> nou, en, hier, nee, en hier betalen ze gewoon om te poepen. Want als ik poep, produceer ik nog betere muziek. Dan kun je daar een lekker remix onder zetten. En dan heb jij nog steeds betere muziek dan diep in de nacht. Dat wou ik nog even kwijt. Die gaan echt nooit meer naar de studio komen, die chicks. Ongelooflijk. Ja, zometeen um, een request in de categorie een thema hier bij ZFM. En vandaag, omdat het zulk lekker weer is, hebben we zomer. En een van deze drie zomerknallers knalt zometeen door jouw speakers. En welke van die drie dat is, ligt aan jou. Mailen dat kan naar... Stef en Stijn, zfm at gmail.com. Ik herhaal. Stef en Stijn, zfm at gmail.com. En de opties in de categorie zomer zijn deze van Jill Shaw, Summer Sucks. Leuk liedje hoor dit. Je zou maar Summer heten, dan is het liedje Summer Sucks. Goed. Um, of mijn vriendin deze... heet Summers van achternaam. Greetings. Oh, no joke, mijn echt. Of Katy Perry Snoop door California Girls mag natuurlijk ook. Maar dit was die eh, videoclip. Dat zou... Op een wolk. Ja, dat zat ze titelspoot. <laughs> On the beach. Ja, lekker zomers. Of heb je zoiets van, geef mij maar Kelvin Harris en summer. In the summer, California Girls van Katy Perry, Snoop Dogg... Jill Shaw, Summer Sucks of Calvin Harris. En eh, Summer, welke van deze zomertracks wil jij zo meteen horen? Laat het weten via de mail, dat kan via... Stef en Stijn, gmail.com. I've been a new sensation, but it doesn't really matter in this generation. The sophomore slump is an uphill battle, and someone said that ain't my scene. Cause they need a new song, like a new religion, music for the television. I can't do the long division, someone do the math for the record label, puts me on the shelf up in the freezer. Gotta find another way to live the life of leisure, so I drop my top, mix and I mingle. Is everybody ready for the single? And it goes. pressing closer to the place I live. It's all about the wordplay. The wonderful thing it does because because I am the wizard of oohs and ahs and fa la las. Yeah, the Mr. A to Z. They say I'm all about the wordplay. When it's time to get ill, I got your remedy for those who don't remember me. Well, let me introduce you to my style. I try to keep a jumble, and the lyrics never mumble when the music's making people tongue tied. You want a new song like a new religion, music for the television. I can't do the long division, someone do the math for the people writing off like I'm a one hit wonder. Gotta find another way to keep from going under. Pull out the stops, got your attention. I guess it's time again for me to mention the wordplay to listen closer to the place I live. It's all about the wordplay. The wonderful thing it does because because I am the wizard of oohs and ahs and fa la la's. Yeah, the Mr. A to Z to say I'm all about the wordplay. I built a bridge across the stream of consciousness It always seems to be a flowing. Ah, thing it does because because I am the wizard of Oz and ahs and fa la la's uur. Jaro 5 hours, ja, dat is echt basisbedrijfseconomie. bedrijfseconomie We, we, hadden vanmiddag hadden we een tentamen bedrijfseconomie. Het is verreweg het, het makkelijkste tentamen met cijfertjes wat ik ooit heb gehad. Mag ik, mag ik even wat zeggen? Ik heb die nieuwe iOS-update. Ja, daar wil ik het zo over gaan hebben. Niet oh, nu. Oké, sorry. Misschien, dit, is dus wow, wow, dit is dus waarom we eigenlijk moeten overleggen met elkaar. Als je, als je nu op een poppetje klikt, ja. dan kun je gewoon vijf verschillende soorten huidskleuren aanklikken. Ja, klopt. Ze hebben, What the fuck, Er waren een heleboel klachten bij emoji. Dat zijn die emoticons die je stuurt via WhatsApp en zo. Ehm, dat het niet eh, multicultureel was. Maar wat het nou is, is Apple richting richt zich nu erg op China... Dus al die oh icoontjes zijn nu standaard geel van Chinezen. Ja, ze zijn echt die zijn gele geworden. En ik had die beta al draaien een paar weken. En als ik dan een emotie stuurde, met bijvoorbeeld duimpje omhoog... dan was die bij mij geel en bij die ander was die dan wit met een alien erachter. En dat was bij al die... Omdat hij zeg maar... Hij had die gele emotie nog niet. Dus hij pakte dan die duim... Zoals hij er bij hun, bij de rest die dat nog niet had, uit zou moeten zien. En dan deed hij een alien erachter, omdat hij dan... waarschijnlijk staat er nog geel bij en dan werd hij niet geel. Dat was heel raar. maar dat moet nu gefixt worden, nu iedereen naar die beter kan. Maar, wat, wat, wat er zit nog iets in iOS maar ik vind het irritant. dat gaan we zo meteen even bespreken. Oké, is goed. En wil je er verder nog iets over zeggen? Ehm, nou ja, nee, laten we dat straks maar doen. Top. Hey, um, we vroegen net aan je, welke ultieme zomerplaat wil je horen? We hebben er drie geselecteerd. Summer Sax van Jill Shaw. Heeft niemand op gestemd. <laughs> dat is leuk. yes. <laughs> Dus het gaat tussen California Kills en Summer. Spannend. En het is echt kiele kiele geworden. Nou ja, kiele kiele. 60% voor de winnaar en 40% voor de verliezer. Ah, ah, dat ligt toch dicht bij elkaar. En met 60% is de team request geworden. Katy Perry en California Girls. Hey, uh, fix jij de gummiberen even, eh, Stijn? Ja, Ja, oké, dan, fix ik de raketten.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 Hier natuurlijk bij CFM. Uh, eh, die man is vaker van naam veranderd dan ik van onderbroek deze. <laughs> Snoop Lion heet hij. Ja, toch? ja. toch blijft dit wel altijd het liedje van eh, het WK 2010. Wat een mooi WK was dat toch. Ja, dat het was, was zuur van de finale. Ja. En, maar, en ook jammer, dat jammer dat we dit jaar geen WK hebben. Nou, aan de andere kant, op ik denk niet dat we dit jaar heel fantastisch <laughs> zouden doen. Dus misschien ook maar beter. Nee, dit jaar niet inderdaad. Dat, eh, dat het maar je weet niet, dat zeiden we vorige keer ook in 2014. Toen was het ook eh, Ja, maar toen hadden we een, trainer waar ik vind het een lul. Maar ik had wel meer vertrouwen in Van Gaal dan nu in Hiddink. Ja, dat, maar ja, je weet niet. Hiddink kan ook eh, verrassen. onvoorspelbaar uit de kast komen. Vraag het maar aan Rusland. Dat, eh, <laughs> nou, dat is een trauma, ouders. Ja, dat is... Ja, nee. Maar ik heb er weer vertrouwen in. Ik heb er nu al zin in, 2016. Als we er komen tenminste. Als we überhaupt als we kwalificeren, dat is toch zuur? Ja, maar ja, dat zien we dan wel weer, hè? Snoop Double O Daak, die je ook natuurlijk eh, zag in de roast van Justin Bieber. Heb je het gezien? Ik heb een stukje gezien. Ik vond het eh, grappig, maar ik vond het niet echt een roast. Nee. Mijn roast denk ik dat ze hem helemaal kapot Helemaal kapot. Maken. en dat verdient Justin Bieber ook. Mm, ja. Want hij, hij was echt een kloot. Hij zit dan weer mooi in die eindspeech. hij had wel een toffe eindspeech. Ik vond hem echt wel de meest Hij was de beste, ja. Ik vond hem de meest... Wat zei hij toch van... Ehm, hij maakte die balans tussen echt afmaken en daarna een serieuze noot. Ja, hij, hij zei op een gegeven moment... Ja, wat, wat, wat krijg je als je, als je een eh, als je een jonge jongen 200 miljoen geeft... Ja. Ja, dan krijg je stelletje sukkels die ooit iets waren... die je twee uur lang een eh, lesbie noemen. In het Engels dan, dat Klopt het veel vetter. Ja, dat klopt. vond ik wel de, ja. Je had erbij moeten zijn. Laat ik het zo zeggen, het is de beste tekst die Justin Bieber ooit heeft geschreven. Ja. Hey, zometeen dan gaan we eens even testen. Een nieuwe update voor iOS en de Nederlandse serie zit erin. Oh. We gaan eens even kijken hoeveel die weet. Ook ehm, I Really Like You, een nieuwe Carly Rae Jepsen komt erin. Hebben, hebben we nog wel tijd genoeg? Ja, jongen, het is een bomvolletjes, joh. Ja, ja. Oké, eh, vanavond komen er opklaringen voor en vannacht kan er echt gemakkelijk mist van ontwikkeling komen. Het koelt af tot rond de 6 graden. Morgen is het veel bewolkt en plaatselijk ook mistig. In de middag komt echter steeds vaker de zon tevoorschijn. Het wordt 12 graden aan zee tot 16 graden in de zuidelijke provincies. Vrijdag wordt het een echte lentedag met veel zon. Het wordt daarbij 15 graden op de Waddeneilanden en 21 graden in Brabant en Limburg. En, waar zitten wij dan rond de 17, 18? Ah, ertussenin. als, je, als Waddeneilanden 15 is en Brabant 21, zitten we op de 18. Op de 18 ongeveer. Ja, dat is ook weer gewoon basis Ah, drie, drie graadjes. Daar ga ik niet uh, twee voor reizen. Daar ga ik ook niet twee. Ja, Maastricht is... in Maastricht, Emmen, je weet het niet in Emmen, hè? Maastricht in de zon, dat is echt fantastisch. Ik ben er nog nooit geweest. Maastricht in de zon en dan op dat Vrijthof lekker een biertje drinken, dat is hemels. Nou, ik ben er echt... nog... kan ik iedereen aanraden. Gaan we een keer doen. Bij deze genoteerd. Okay, we gaan een keer naar Maastricht. Hoppateetje. Nou, we gaan eens even kijken of we makkelijk in Maastricht zouden komen... als we dat zouden willen. Je verkeersupdate. De A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Knopend Gorikum. Bij 2 kilometer stilstaand verkeer. Is een vertraging minder dan 5 minuten komt door een vrachtwagen met pech. En tussen Noordloos en, en Knopend Gorikum daar een afsluiting van de rechterrijstrook... komt ook door die vrachtwagen. De N35 Almeloos Zwolle in beide richtingen tussen de weg naar Marium heen... en de weg naar Heno Zuid. Daar een wegafsluiting komt door wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid en dat gaat ook op de N57 Middelburg-Rotterdam... in beide richtingen tussen de N651 naar de Nesten en Brouwersdam. Ehm, daar is ook een wegafsluiting met wegwerkzaamheden. Dan gaan we nog eens even kijken naar de flitsers. Of eigenlijk de Fritsers staat er namelijk nog steeds maar één. De A6 Lelystad-Muidenberg. Tussen Almere en Muidenberg 45,7. Voor de rest kan je lekker doorvragen. Nou, um, dus die update. Ik ga even Ehm, Siri, mogen we door met ons programma? Dit heb ik op het web gevonden over het serie mogelijk door middel van Ghana. Wat? <laughs> nou. Waar heeft hij dan over Ghana? <laughs> over Ghana. Discriminatie dit. Even kijken. Ga je het ook Is het een mannelijke stem? Ja, het is een mannelijke stem. Oké, even kijken of hij bij mij ook doet. Oh, wacht, ik moet hem wel op geluid zetten natuurlijk. Oh, ik heb hem op geluid staan. Doet hij het? Ja, als het goed is wel. Ik heb hem net geüpdate. Nog even kijken. Siri, heb jij een vriendje? <laughs> Nee, oh, hij staat nog in, in het Engels. I'm not sure I understand. Goed. Sure happy feature.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 en dan Tom denk Hanks, ik, dit moet je niet meer doen. Ja, met Tom Hanks. Cardi B, Jepsen's nieuwste hier bij ZFM. Really like you. You want me? I really like you and daarvoor Kelvin Harris samen met John Newman en Blake. Oh, die chick gaat... Die, die, wat ik je net zei, ja wat? Nou, er was dus in de HAVIA MIC oude tentamens Facebook. Ja. Zei iemand, ehm, wie van de herkansers van bedrijfseconomie vond de hertentamen van vanmiddag moeilijker dan de eerste tentamen? Als was fucking, maar de, de tentamen? Ja. Oei. Ja. <laughs> Dus Gino Broncos, Gino Broncos zegt... ik vind het eerder een schande dat iemand die denkt dat het de tentamen is... gewoon er toegelaten is tot het tweede jaar van de opleiding. Koning! Maar toen zei, ze dus van je reactie... vat je reactie even niet. Zegt oh, wat erg! Zegt de Gino, heb jij niks beters te doen dan docenten last te vallen met mails... waarin je klaagt over de tentamen dat je voor de derde keer gemaakt hebt? Sure. Zegt de Esperanza, derde keer ben jij eerstejaars idioot. En by the way, is dat jouw fucking probleem? Blijkbaar heb je niks te doen dan mijn status. Nou... Geweldig. Wat onaardig. Wat een koning. Goed. Um... <laughs> Zegt hij nog, succes met leren voor het hertentamen. <laughs> ah, ik dacht dat zij in het tweede jaar zat, omdat hij vandaag ook hertentamen heeft. En dat heeft hetzelfde zelf over een hert. Dus dat betekent dat ze het al eens eerder heeft gemaakt. Ik vind het een nutteloze discussie. Ik ook, maar ik vind die Even een shout-out. Even, even shout naar Esmaranza. Nee, naar Gino Broncos. Ik heb hem nu gelijk. Gino Bronkhorst, familie van ja, dat zou, Giovanni. Dat zou je, je weet het niet. Ja, je weet het niet. hey, ehm, Siri is in het Nederlands. Dat is de spraakassistent van Apple. Ja. En het schijnt dus dat als je aan, aan Siri vraagt... Eh, ja, laten we eerst gewoon echt iets doen waar het voor bedoeld is. Dus um, stel, Siri, kan je voor mij een wekker zetten voor 20 uur 43? Oké, ik heb een wekker gezet voor 20 uur 43. Ja, top. Kan jij mij eraan herinneren dat ik aan Stijn nog moet vragen... dat hij me die 10 euro nog even overmaakt? Hier is een herinnering. Hoppa. Zal ik deze instellen? Ja, en dan wil ik daar graag over 10 minuten een herinnering van. Deze is dat ik aan Stijn nog moet vragen dat hij me die 10 euro nog even overmaakt. Hoppa. Dit zijn alle herinneringen die je hebt ingesteld. Nou, keurig nou, netjes. Nou, dat doet hij netjes. En het hij is dus e gekomen. Het, het schijnt dus ook... Siri, vertel eens een verhaal. Ik begrijp dit niet. Siri, vertel me een verhaal. oh, de wekker gaat nu. Ja, hop. Annuleer. Hij zit nog over die herinnering te zeiken. Even, even dat verhaal. Siri, vertel me een verhaal. Oké, dit heb ik op het web gevonden over Siri. <laughs> niet Siri! Siri, vertel me een verhaal. Het was een stormachtige nacht. Ja, en als je dat een aantal keer vraagt, gaat die verhaal. We blijven gewoon. Hey Siri, vertel me een verhaal. Ik weet zeker dat je het al hebt gehoord. Hey Siri, vertel me een verhaal. What a stubborn people. Ik weet zeker dat ik het al eens een keer heb verteld. Hey Siri, vertel me een verhaal. Wat een irritante vent. Ik weet zeker dat ik het... Ja. Hey Siri, vertel me een verhaal. Dan gaat hij het, het vertellen. een stormachtige nacht. Nee, en nou... Hey Siri, vertel me een verhaal. Het was in Nou, hey Siri, vertel me Is dat niet gewoon het begin van het verhaal? Nee. Er komt nu nee achter. Ik weet zeker dat ze het al hebt gehoord. Nou, nu ben ik ook klaar mee. Maar ik heb dus, jij zat dus te klagen... Ja. dat eh, Siri alleen in, het, in een mannenstem kon. Ja. Dus ik zit even kijk, ik kan hier... Uh, ze heet Zoe en ze is Belgisch. Oh. Dus dat is... Uh, hey Zoe, zullen wij even, even tussen de lakens gaan? Zou je dat leuk vinden? Is dat een goed idee? Oh ja, kom maar in een bever. Oea, oea, oea, hey, hi, oh man, dit is goed man. Dat doe je echt fantastisch, ha Oehaha, oehai, hai, ga door. Oea, a, a, a, oehai, oei, oea, a, woei, woei, haha, hei, oei, a, a, a, a, a, a, a. Ik ben klaargekomen. CFM. Stop and stay. I myself to carry on. Ooh, ooh, ooh. je hebt mijn microfoon open laten staan. hier bij CFM. Over twee weken in Paradiso, maar nu bij ons. King. hey, ehm, ik zat net te denken. We zitten te kloten met eh, de uh, text-to-speech. En vroeger had je dit. Dit stond op Hitzone 9. Dat weet ik nog goed. Die stond in mijn kast. Vond ik helemaal fantastisch. The Witch Doctor van de cartoons. Ken je dit nog? Nee, dat is voor mijn tijd. Nee joh. Hier. Oeh, ah, ah. Ching, chang. Ballen, ballen, big bang. En dan kwam hij i U a a ching ching oh, ballen ballen bang bang i a a ching ching ballen ballen bang bang. En dan vroeg ik me af of hij dat ook zou kunnen. Dus ik heb um, Max geselecteerd als stem, omdat Max denk ik het meest op die stem lijkt en dan even kijken of dat lukt. Oei, i U a a ching ching ballen ballen big bang. Nou echt. Big bang. Ah, <laughs> het komt in de buurt. Zal, zal ik dan kijken of ik hem er doorheen kan krijgen? oeh, oeh, ah, ah, Geen shankbal, bal in bij. Dat is Ja, ja. Ah, vind ik wel mooi. Ja, goed. Nou, leuk. Moet ik nog een bruggetje maken? Eh, maak even een bruggetje van, ehm, van dit. Ja. Oei, ah, Geen shankbal, bal in Big Na nou, ehm, die plaat uit ehm, Fast and Furious. Oh ja, ja, want ik heb Fast and Furious gezien maandag. En het was een vet film. Ja, maar dit is geen bruggetje. Oh. Het moet eh, een bruggetje zijn van Oei oei a geen shank ballen ballen big bang. Nou, dan zeg je gewoon... eh Uh, bing bang. En zo was Fast Furious ook.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 Met een, ik weet de tweede naam niet. Het staat er ook niet Charlie bij. P. Charlie P. Charlie Poet. Charlie Poet. Ja. Mooi nummer. Ja. nummer. Toen ik dat in de bios zag, I put it that way. Ja. ja. Nee, niet. Oké. Eh, ik vind hem een beetje Sam Smith nadoen, die Charlie Poet. Ja, dat is een beetje... Maar het, gaat om het gevoel achter het nummer. Mooie film. Dat heb je de film al gezien? Nee. dat, einde, dat einde toen die... Eh, oh nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, je moet nooit spoiler op nee, Nee, nee, dan nee, je ik, krijgen we echt boys, Nee, ik ga niks zeggen. Maar het was in ieder geval eh, heel mooi. Heel mooi. heel mooi. Louis Khalifa en Charlie Poet hier op uh, En nu Barack Obama. Zoiets. Maar dan, maar dan met Will I Am... Die is hartstikke leuk man, Bill Ja, nee, ik vind het een heel leuk nummer. Vind je het een leuk nummer? Ja. Van welk album komt dit eh, nummer? Van Elephant. <laughs> Ah, oh, de staan natuurlijk op mijn scherm. Ah. Nee, dat wist ik gewoon. Ja, van Elephant. Ik, heb, deze ik CD helemaal kapot albums. gedraaid. ik heb ook alle albums van Black Eyed Peas gehad. Het is ook echt even terug naar onze jeugd. Ja, het is. Eh, de Black Eyed de goede muziek. Waar is de love? Ja, godverdomme wat is er mis mee. Dat Justin Bieber nog wel leeft. Nou, en Michael Jackson niet. Nee. oké, dat kun je wel maken. Gelukkig leven. Ik wou zeggen, gelukkig leeft Ramses nog, maar dat... Eh, Gaan we dit even opnieuw doen? Ja, ja, sorry, ik moet nog steeds wennen aan die aan, aan radio, ja, dat ja, elke keer dan start die fucking tekst en dan wil ik mijn zin nog afmaken. Klinkt zo onprofessioneel, spijt me. Ik moet het nog allemaal leren. Hey, waar eh, Where's the Love van welk album? Van Elephant. Nou, wat goed. Wat verrassend ook deze vraag. <laughs> Zeg niet aankomen. Het is net als een olifant, ziet hem gewoon niet aankomen.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 Dames en heren, op gitaar Sting. <laughs> Freestyle. They sting me so. Feel the weight, the weight of the world on my shoulders. As I'm getting older, your people get colder. Most, Most of us only care about money making. Selfishness got us following the, the wrong direction. direction. Wrong information always shown by the media. media. Negative images is the main criteria. criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. bacteria. Kids wanna act like what they see, see in, in the cinema.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 That's the wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta get my faith alive to love. is De for to help us. La, la, la, it's from our oh, ah, ah, people got ah, me, got me crashing. Waar is hij dan? Waar is de liefde? Waar is de liefde? Ik weet het niet. Stop het haten, stop het haten. We only got nee, hoe ging Stop het haten, haten. Was van Marco Borsato en Ali B. Wat? Stop het haten? Nee. Wat? Was er niet van... Dit ging ook zo ongeveer. Nee, dat was een Word child, Ja, was dat inderdaad. wat zou je doen? Word Is dat niet gewoon hetzelfde? wat zou je doen? Ja, eigenlijk wel. De Black Eyed Peas hier bij CFM. Where is the love? Als er nooit meer een morgen kan zijn en de zon vinden een slaap met de maan. Stijntje. Enig idee wat het met je Doet, als je nog maar een dag zou bestaan. Dankjewel. Ja. Geen voor probleem. weer een heerlijke uitzending. Ik vond het Ja, weer genieten. Gaat snel altijd, hè? Volgende week dan gaan we Lisa bellen in de estafette. Darlena die is weer bij ons als producer. Yes. En die heeft een vlog gemaakt over haar leven.